Dijkers met het NOS Journaal. Extreem weer heeft vorig jaar een recordbedrag aan schade veroorzaakt. De verzekeraars keerden een bedrag van ruim 886 miljoen euro uit. De meeste schade ontstond tijdens de drie stormen in februari vorig jaar. Daarbij kwamen toen ook vier mensen om het leven. Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. De verzekeraars waarschuwen dat dat de samenleving steeds meer geld gaat kosten... Voorzorgsmaatregelen zouden de schade kunnen beperken. Het KNMI werkt ook aan een nieuw systeem om bewoners eerder te kunnen waarschuwen in gebieden waar schade kan ontstaan. De man die vrijdag op het spoor werd geduwd van station Belmer Arena in Amsterdam... zou kort daarvoor een minderjarige jongen hebben aangerand. De man zou hem ongevraagd hebben gezoend. Op camerabeelden is te zien dat een groep jongeren vervolgens met de man in gesprek gingen. Toen de man de jongen weer aanraakte ontstond er ruzie en viel de man op het spoor. De politie heeft de man meerdere keren opgeroepen om zich te melden... maar heeft dat tot nu toe niet gedaan. Ook bij de VVD-fractie zijn over onderwijsminister Wiersma signalen binnengekomen over zijn gedrag. Medewerkers vonden zijn gedrag toen hij nog Kamerlid was onaangenaam en kwetsend. In een bericht op social media, schrijft Wiersma dat hij wel degelijk een hork is geweest en dat hem dat spijt. Vorige maand kwam naar buiten dat onderwijsminister Wiersma op zijn ministerie regelmatig door het lint ging. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. De minister kondigde vervolgens aan dat hij in gesprek zou gaan over zijn gedrag. Het weer vannacht verspreidt over het land een aantal buien, soms ook met onweer. Het koelt af naar een graad of 10.